Zes uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie krijgt flitscamera's waarmee automobilisten worden gefotografeerd... die hun telefoon vasthouden tijdens het rijden. Na een proef van anderhalf jaar is gekozen voor een type camera met infrarood... die ook s'avonds kan worden ingezet. De politie heeft nu twee van zulke camera's. Eén wordt gebruikt op snelwegen, de andere voorlopig in de regio Utrecht. De kans is groot dat het een drukke ochtendspits wordt morgen. De regen, maar ook de aangekondigde boerenprotesten in Den Haag... zullen tot extra verkeershinder leiden. Vooral in het midden en westen van het land kunnen files flink langer zijn dan normaal, denkt Rijkswaterstaat. Morgenavond is er vooral in het zuiden kans op verkeersoverlast vanwege flinke buien. Ook zullen de actievoerende boeren dan weer richting huis gaan. De organisatie verwacht ruim 10.000 actievoerders... van wie sommigen hebben aangekondigd dat ze met de tractor komen. Van de gemeente Den Haag mogen er 75 tractors parkeren op het Malieveld. In het onderzoek naar de dood van oud-Philips-topman Top Cohen... is een achternicht van de Keniaanse president Kenyatta gearresteerd. Ze zou de beste vriendin zijn van de hoofdverdachte in het onderzoek... de echtgenote van Cohen, schrijft de Telegraaf. Cohen en zijn Keniaanse vrouw waren in een vechtscheiding verwikkeld. Top Cohen werd deze maand dood aangetroffen in een ondergrondse tank... bij zijn woning in Nairobi. Daphne Schippers kan haar wereldtitel op de 200 meter niet verdedigen. Ze heeft zich op het WK in Doha vlak voor de kwalificaties afgemeld... wegens een liesblessure. Die liep ze gisteren op tijdens de halve finale van de 100 meter. Daardoor moest ze de finale op de 100 meter ook al laten schieten. Het weer van het westen uitneemt de bewolking toe... en vanavond en vannacht valt er veel regen. De temperatuur daalt naar 13 graden. Ook morgenochtend eerst nog regen. Smiddags klaart het vanuit het westen op. In het zuiden later weer pittige buien, mogelijk met hagel en onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 That old preacher's on a roll. Come on and take your place. Let the spirit move your soul. We're gonna party all day. Mary's on her feet. Jesse's dancing down the aisle. up Gospel Country van Andrew Marshall en Praise On. Je hebt nog een goed uur te goed van Nashville Country Radio. En in dit uur kun je natuurlijk nog verwachten. Twee nummers van het Spotlight album Wild As Me van Megan Patrick. En natuurlijk ook nog de Nashville Spiegelplaat. Maar we gaan eerst eens even verder met de Queen of Oklahoma, Americana van Carter Sampson. Dit is Rattlesnake Kate. I was born where the sugar beets grow. times and none of them took was Carter Sampson met de Rattlesnake Kate. We gaan weer even naar de digitale brievenbus. En dat doen we met een e-mail uit Amerika van Heather Harper. Ze komt uit East Texas en daar is zij inmiddels geen onbekende meer. En ze stuurde haar e-mail naar info.nashforradio.nl om aandacht te vragen voor haar countrymuziek. Dit is Turn It Up. op hoor. We gaan nog voorlopig nog niet weg, want we hebben nog aardig wat muziek voor je weg te draaien. Zoals ook de Nashville Spiegelplaat. We gaan daarmee terug naar 1955 en naar 1960. Dit nummer werd onder andere ook gekurfd door artiesten zoals een Tammy Wynette, Emmylou Harris, Wanda Jackson, Reba McIntyre en zelfs Jerry Lee Lewis heeft zich eigenlijk hier aangewaagd. Maar het origineel is van Don Gibson uit 1955 en ik heb de tweede exemplaar daarbij uitgezocht van Farron Young.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 De heren gaan binnenkort op tournee met de Hillbilly Moonshiners. Dus wordt het een assortiment van Bluegrass meets New Country. En daarnaast komen er ook nog optredens van deze manieren in Duitsland en Denemarken. Dus je kan met recht zeggen dat ze goed aan de weg aan het timmeren zijn. En als ik mij niet vergis, gaat er binnenkort zelfs een nieuwe single aankomen. Maar eh, ja, dan moet je gewoon voor de voor blijven luisteren. Hoor je hem vanzelf hier. We gaan naar Zwitserland. Dat doen we met eh, de band band Jesse and the Gents van het album Walking Those Boots. Dit is The Deal. At the end of the day, I seek your shoulder. There's a song het aan het begin van het eerste uur al. We blijven het toch wel eens wat rustiger aan doen hier bij Nashville Counter Radio. En doen we met het volgende nummer ook eigenlijk. Dit nummer eh, is van Walker Hayes. Het is zijn nieuwste single. En hij heeft dit nummer samen geschreven met Andrew de Roberts en Shane McAnally. Dit is Don't Let Her. She always said if something ever happened to me, she would never fall in love again. Oh, what a waste. always said we go together But if I'm just half of her forever This goes out to whoever takes my place She don't give two cents about money Nice little coffee and her honey Let her sleep late as she wants Home is her favorite restaurant Don't you dare come home if you hammer Better watch your mouth and your grammar She loves babies, hates glitter you better shave before you kiss her And if she ever misses me Please don't let her She's insecure about her legs, right? Something wrong with her hair, right? Just tell her she's crazy, crazy Even though she won't believe it, nah Best advice I can give you, brother Don't ever say she's acting just like her mother Even though she does sometimes it's gonna be our little secret. She don't give two cents about money. Likes a little coffee and her honey. Let her sleep late as she wants. Home is her favorite restaurant. Don't you dare come home if you hammer. Better watch your mouth and your grammar. She loves babies, hates glitter. You better shave before you kiss her. And if she ever misses something funny, say something about the weather, tell her wherever I am, I'm good, I'm good. And if she's thinking she can love again, she should. Understood. Orchids, that's her favorite flower. Don't ever watch The Office without her. After church, she gon' talk. She gon' talk. And her favorite season is football Spotlight album toe. Het album Wild As Me van de Canadese zangeres Megan Patrick. Wild As Me en Chaser, daar ga je naar luisteren. Dit is het Nashville Spotlight album. Every reason why every other guy ran away Is every Veel Spotlight over. a fool. 1967. Daarna gingen wij terug met Dottie West en Likeful. En eh, hoeveel nummers heeft deze dame niet op haar naam staan. Het zijn er zoveel, maar dit vond ik ook wel een lekkere Fool was het dus. We gaan weer eens even wat bluegrass draaien. Eh, deze band bestaat al sinds 1982 en ze komen uit Meadows of Den, Virginia. Deze vijfman sterke bluegrass band. Dit is de Lonesome River Band met Little Magnolia. My little magnolia. doen voor het laatst nog even een greep in onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we ook naar Amerika. Net zoals de eerste keer al in dit uur. Rochelle Nicole, zij stuurde naar info.nationalradio.nl haar muziek. Zij is 27 jaar oud en zij komt uit Mayfield, Kentucky. En ze won in 2018 al drie awards van de Kentucky Country Music Association. En in 2019 kwamen daar nog eens drie awards bij. Met, met recht dus heel veel plek op haar schoorsteenmantel is ze niet meer te ik zei haar naam net al. Dit is Rochelle Nico en dit is Whiskey on Your Lips. Het volgende duo kwam ik vrij recent tegen toen ik aan het snuffelen was in de, de gigantisch grote platenkast, mag ik inmiddels wel zeggen, zonder dat ik mij daarvoor schaam van Nashville Country Radio. Want wat krijgen wij toch een muziek binnen en wat vinden wij toch een hele hoop muziek leuk. Americana, dit is een duo, Zack Smith en Caitlin Doyle. Ze komen uit Nashville. Ze heten Smooth Hound Smith en dit is Backslide. I ain't back, won't backslide. every stone became a maze of thunder and hollow proclamations from eager hearted men who make simple all the things they don't care to understand. sewn with a dogmatic thread. The needle, those resisting, they judge and they condemn. Deze America-stroming toch wel heel lekker vinden hoor. Hound Smith was dat met Backslide. En ze kwamen uit Amerika. En ja, lekkere muziek. We blijven het van overal van de, uit de wereld draaien. Maar hebben we in Nederland natuurlijk iets rondlopen... wat ook hele lekkere muziek maakt... ja, dan mag dat niet op de playlist ontbreken. Ze is 15 jaar oud. Ze heet Jara Beeks en dit is The Long Road. Twee uur is alweer voorbij. Het, eh, ja, het is gedaan. Nashville Country Radio is weer klaar voor deze week. Maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. En op www.nashvilleradio.nl vind je alle informatie over deze show. We gaan eruit met John Party. En voordat ik ga vertellen welk nummer dat van hem is... ga ik je bedanken voor het luisteren. Ik zeg graag tot volgende week. Bye bye John Party, zei ik al. En dit is Heartache Medication. Same old die. Same old end of the work week drink. Bartender knows my name, but I don't mind. She kicks them up strong, serves me up right. And here I go again. I'm drinking one, I'm drinking two. je dan. She might look like a delicate flower a Little frill on her pink tank top Yeah, she talks kinda soft With a little country drawl Old money in the way she walks My baby, she looks kinda harmless Boys hit on her from right to left But judge a book by her cover And you're in tea with a 90 proof twist. You better like whiskey, better like smoke. Little bit of burn when you take a toke. A triple shot of buzz in your espresso when you take a sip. When she's on your lips, she might look like Sunday morning, but she ought to come with a gentle warning. If you think that you can shoot her straight, you better pucker up. Cause she's a whiskey in a teacup. Oh, she's a whiskey in a teacup. When she was little, she learned the graces. Mama taught her how a lady should be. But grandmammy snuck around, took that little girl out and let her play in the mud in the creek. Well-behaved girls rarely make history. She said there's wild in this family tree. So when you find a boy you love, make sure he's man enough to hold the liquor that he's about to drink. triple shot of buzz in your espresso when you take a sip. When she's on your lips, she might look like Sunday morning, but she ought to come with a gentle warning. If you think that you can shoot her straight, you better pucker up.